NOS nieuws van 7 uur. Freddy van Tijn, het NOS-journaal. VVD-leider Mark Rutte gaat door. Hij wil voor de derde keer lijsttrekker worden van zijn partij, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Rutte zegt, ik voel een ongelofelijke drive om door te gaan. Onder leiding van Rutte werd de VVD al twee keer de grootste bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende verkiezingen zijn op 15 maart volgend jaar. Het Burkini-verbod in Frankrijk tast de vrijheid van geloof aan en de individuele vrijheid. Dat zegt de Franse Raad van State in een voorlopig oordeel. Verwacht wordt dat lagere rechtbanken hetzelfde zullen oordelen over andere Burkini-verboden. Uit Daraya, een voorstad van Damascus, is de evacuatie van duizenden mensen begonnen. Ze zaten vier jaar lang vast. Het Syrische leger had de stad omsingeld en de rebellen in Daraya wilden zich niet overgeven. Gisteren was er plotseling een akkoord over een wapenstilstand tussen de rebellen en het Syrische leger. Onder meer het Rode Kruis helpt bij de evacuatie. De wiskundeleraar die verdacht wordt van ontucht op scholen in de regio Rotterdam... was al twee keer bij een onderwijsinstelling ontslagen... wegens seksueel getinte chatgesprekken met leerlingen. Volgens RTV Rijnmond had hij wel steeds een verklaring van goed gedrag overlegd. Deze week werd de man opgepakt op verdenking van ontucht en het maken van kinderporno. Er komt geen gesprek tussen burgemeester Abu Taleb van Rotterdam en de Turkse consul-generaal. Abu Taleb was boos over een brief van de diplomaat. Daarin stonden tips hoe Nederlandse burgemeesters moeten optreden bij demonstraties tegen de Turkse regering. De Turkse ambassade heeft de afspraak afgezegd. Die wil dit soort zaken alleen bespreken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het westen en noordwesten kan een enkele bui vallen. Dat is het weer natuurlijk. Morgen en overmorgen zijn er flinke perioden met zon. Maar er is ook kans op een lokale onweersbui. In het binnenland kan het 33 graden worden. Aan zee wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de meeste plaatsen in de Randstad is de avondspits voorbij, maar er zijn een paar uitzonderingen. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naar de West en Muiden 5 kilometer. De A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en Utrecht 3. De A6 Lelystad en tussen Lelystad en de Ketelbrug nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn inmiddels weer open. Er was daar een ongeluk.